Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Afghaans gezin dat al 13 jaar in Nederland woont... en begin mei het land had moeten verlaten, wordt voorlopig niet uitgezet. Dat heeft minister Leers gezegd tegen de burgemeester van Leek... waar het gezin woont. De vader wordt verdacht van mensenrechten in Afghanistan. Het hele gezin van zeven moest Nederland daarom verlaten. Begin mei moesten de gezinsleden zich melden bij het vertrekcentrum... maar dat deden ze niet. Ze kregen steun van de burgemeester en veel inwoners van Leek... Volgens de gemeente heeft Leers nu gezegd dat de vertrekplicht voor de vader onverminderd blijft gelden. Naar de status van de rest van het gezin zal hij opnieuw kijken. Totdat er een nieuw oordeel is, mag de moeder met haar kinderen in Leek blijven. De landen die zich de Vrienden van Syrië noemen... willen de hulp aan de Syrische oppositie gaan coördineren. Op een conferentie in Istanbul hebben ze afgesproken... om een coördinatiegroep voor steun aan oppositie in het leven te roepen. Op de top waren vertegenwoordigers uit 15 landen en de Europese Unie. Amerikaanse minister Clinton herhaalde dat president Assad afstand moet doen van de macht... en dat er in Syrië snel een interimregering moet komen. De conferentie werd gehouden op een moment dat er nieuwe berichten kwamen over geweld in Syrië. Bij een bloedbad in de provincie Hama zouden pro-regeringsmilities zeker 78 burgerslachtoffers hebben gemaakt. Mensen die de afgelopen twee weken de website van Weer Online hebben bezocht... zijn mogelijk het slachtoffer geworden van een cyberaanval... Door gehackte advertentieservers van het Weerbureau... werd kwaadaardige software op computers van bezoekers geïnstalleerd. Weer Online zegt dat gebruikers met een verouderde virusscanner of browser... mogelijk gevaar hebben gelopen. Het bedrijf heeft de getroffen servers vervangen en de beveiliging opgeschroefd. Recente bezoekers van Weer Online wordt aangeraden hun computer te scannen op virussen. Het weer bewolkt af en toe regen en vanavond buien. Het wordt een graad of 20. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A50 is bij het knooppunt Paalgraven in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Nijmegen moet Den Bosch volgen over de A2 en de A15. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur.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 Eh, op haar website is te lezen dat ze zich op dit moment bezig met het eh, schrijven van songs. En als ze eh, genoeg heeft eh, geproduceerd, dan is de bedoeling dat daar uiteindelijk weer platen van worden gemaakt. Jacqueline Govaert, je hoort haar hier met Break of Day. Welkom, goedemorgen trouwens. Dit wordt het laatste uur van de nacht. anders hier bij de VARA op Radio 1 met over, ehm, nou, wat zou ik zeggen, zo'n kleine 25 minuten, dikke 20 minuten... weer het uh, Frans kwartiertje met eh, opnames van eh, onder andere Iggy Pop... die je gaat horen in het Frans, jawel. Met een liedje van Serge Gainsbourg en... Ook aandacht voor een aantal belangrijke verjaardagen die er vandaag zijn. Maar zover zijn we nog niet. Even vooruitkijken naar vanavond. Arnhem, Moestis Sacrum. Daar het podium, daar zijn ze vanavond. Ali Campbell en zijn UB40. Every hour, I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I want to look around. the stars it went high, earth and the trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby to cool the night for you and I. On the wind, the birds fly free, the violet in Thames and the The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day. I know the less I know, the more I wanna look around, digging deep The fishes swim, my rivers run. You feel to my eyes and fun. Intoxicated, drinking from the loving cup of burning sun. In dreams, I'll pray for baby taste. Whispered rain and weary kiss sweet and warm embrace. Another time, Every hour, every day. I know about people. I know the more I wanna look around. Digging deep for blues on higher ground. The fishes swim while rivers run. He fails to feast my eyes in fun. Intoxicated drinking from a loving cup of burning sun. In dreams I play from daily taste. Whispered when I'm weary kiss is sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. 40 vanavond in Arnhem te zien in Moesies Sacrum. En morgenavond in het nieuwe ECI Cultuurcentrum in Roermond. En maandagavond dan treden ze ook op in Tilburg UB40 in 013. Je wordt dus hier nog eens een keer met eh, Higher Ground. Straks dan heb ik iets eh, bijzonders voor je. Een hele bijzondere uitgave van eh, het meest recente album van Spinvis. Tot ziens, Justine Keller. Het is namelijk een zogenaamde promo-uitgave. Een collectors item dus. Als je die wil winnen, dan moet je straks even de vraag weten te beantwoorden... die ik ga stellen over Spinvis. Maar eerst aandacht voor Bobby Womack. Daar is een nieuwe cd van uit. En daarop een duet met Lana Del Rey. Hier is Day Grow Reflection van The Bravest Man of the Universe. Bobby Womack. The earth is but a day. No reflection. die produceerde dit allemaal. Damon M. Barn van de Gorillas en van Blur. Dat is de man die verantwoordelijk is voor de productie van The Bravest Man of the Universe. Een nieuwe cd van eh, Bobby Womack. En hier in dit nummer Glow Reflection hoorde je dan ook de stem van Lana Del Rey. Glow Reflection. Zoals ik al zei, ik heb een eh, hele bijzondere eh, uitgave van de CD. Tot ziens, Justine Keller van Spinvis, in zoverre bijzonder. Het is een, eh, een, vrij eenvoudige uitgave als je hem ziet. Maar het is wel een hele bijzonder omdat hij maar in een beperkte oplage gemaakt is. Het gaat om een zogenaamd unfinished product. Dat is een exemplaar die al eh, verstrekt wordt aan eh, pers- en radiomensen voordat de officiële cd uit is. Maar er zijn er dus maar een paar van in omloop. En ja, dat is echt iets voor de ware spinvis-fan als die hem wil hebben. Dan eh, moet je het antwoord geven op de volgende vraag. Spinvis die treedt op, de, bij, op bij diverse festivals de komende zomer. En volgende week, op welk festival staat hij dan? Ja, als je mij dus kan vertellen via de mail op welk festival Spinvis staat volgende week, dan maak je kans op die bijzondere uitgave van Tot Ziens Justine Keller, dat meest recente album van uh, eh, Spinvis. En je kan je, eh, kan je antwoord mailen naar, mailen naar de mailbox van eh, De Nacht Klinkt Anders. En die kan je bereiken via de site van De Nacht Klinkt Anders. Dus ik wil weten op welk festival staat Spinvis volgend weekend. En hier hoor je dan een nummer van dat album Tot ziens Justin Keller... maar dan weer in een bijzondere uitvoering. Een opname die ons beschikbaar is gesteld door de collega's van de VRT in Brussel. Spinvis met het nummer Oostende. Machines, De jassen gaan aan, ze betalen een bier. De groeten zijn gedaan. De echo waait geen slecht seizoen. Dat Emiel daar altijd zat. Dat hij zo vrolijk was is veel te veel. tot ziens, tot ziens je zien. Want welke weg ik kies, hij leidt naar hier. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Begin de dag met tequila, na na na na. Dan is het randje er een beetje af en doet het niet meteen zozeer. zeer. En de wind zaal draait rond. En de roulette spint. En je zit naast mij, ik kan je zien. Weet wat je wil van mij, Justine. Ik zet alles in. En ik win, ik win, ik win, ik win, ik win. En de wind speelt door, heel de nacht. Voor altijd in dit licht Oh Justine, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door, heel de nacht, voor altijd, in dit licht. Oh Justine, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door. je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door, heel de dag voor altijd, in dit licht. je stier, je hebt gezegd, alleen dit licht, dit licht is echt. Het nummer Oostende, was dat eh, eind november werd opgenomen... in de studios van de VRT in Brussel. Je hoorde Spinvis. Het nummer Oostende kan je ook vinden op het eh, album Tot ziens Justine Keller. een hele bijzondere eh, uitgave, een zogenaamd unfinished product... dat kan je winnen. Echt iets voor de Spinvis-fan en de verzamelaar. Maar dan moet je wel het antwoord geven op de vraag... op welk festival kunnen we Spinvis op volgend weekend vinden? Waar zal hij volgend weekend optreden? Dat wat kan je mailen naar, eh, de, naar het mailadres van de Nacht Anders... en dat kan je weer vinden via de site van de Nacht Klinkt Anders van Tevara. Nieuw Engels talent nu. Ze komt uit het eh, Britse Blackpool en tegenwoordig woont ze in Manchester. Hier is Karima Francis. wondering how I got here. I pulled it together, cause I said I would. Yes, I said I will. Now out on the pavement, I pretend that I am one of them. I'm only famous with my fancy house and the holes in my garden. champagne parade. See, I don't deserve this, not for the traumas I have put us through. I know I Carina Francis, dat is de naam van de jonge talent wat je zojuist hebt gehoord. Ze komt uit Engeland, Carina Francis en Wherever I Go, de titel van haar liedje. Nog één voordat we gaan luisteren naar eh, drie chansons op een rijtje. En dat is ook een heel oud liedje. 1933 komt het, maar je hoort wel een actuele versie van Cooder dat vorig jaar verscheen. Hier is eh, de man Cooder met Goodnight Irene. your mother for you. She told me that you was too young. I wish, dear Lord, never have seen your face. I'm sorry that you ever been born. sometimes I lives in town. Sometimes I have a great notion to jump in to the river Loves her till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. to your wife and your family. Sit out by the fire. staan door Flaco Jiménez met de nummer Night Irene... dat in 1933 werd geschreven door eh, bluesman Huddy lied Belly Ledbetter. Wij hoorden dus. De drie chansons op een rijtje. Je krijgt dadelijk een hele aparte te horen. Namelijk eh, Iggy Pop in het Frans. Hij heeft namelijk een uh, cd gemaakt, eh, Iggy Pop. Après heet dat album. Er staan ook Engelstalige nummers op. Alleen dat album dat is alleen online te verkrijgen. Want hij wilde het bij een platenmaatschappij onderbrengen. Maar geen platenmaatschappij wilde het uitbrengen. Iggy Pop dus <laughs> woedend. En die heeft het alsnog op deze manier uitgebracht eh, online. Via iTunes is het dus te krijgen. Je kan het ook beluisteren via Spotify. Ik laat je een nummer horen dat uh, van origine eh, van Serge Gainsbourg is. Voordat je Iggy Pop in het Frans hoort... Georges Moustaki met een hele bekende. Mijn eerste nummer dat op dit moment in Frankrijk redelijk populair is. Een nieuwe band, ze komen uit Sterbe, Dat ligt in de Pyreneeën. De Boulevard Désert. placer le mot ruelle. Je voulais vous parler un peu d'elle. Je voulais écrire sur un de table dans un salon de la rue des Arts et déchirer ce bout de nappe sous le regard de bande à part et en finir avec l'ambition, cracher bourré mes convictions. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum, de 68 que l'on condamne mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum. De 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Mais on ne fait pas les Amériques en écrivant ce genre de choses. Fallait choisir la chose publique, y a peu de public à la prose. Et entre nous, mon choix est fait, et entre nous, mon choix est fait. Et jamais je ne choisirai entre la bannière et la rose. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum. De 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum. De 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Je voulais vous parler de la misère je voulais vous parler de la folie d'un traitement sécuritaire, de pardon et de lobby esclave et aliéné, de la cause à la déraison, attendant quelque chose qui ne produira pourtant jamais.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 pas vous, mon amour. Avant de voir où vendez-vous Posities van eh, Serge Gainsbourg, de man die we al eerder hebben gehoord afgelopen nacht. Maar nu hoorde je dan een ander iets zingen van Serge Gainsbourg. Iggy Pop met eh, La Javanaise. Daarvoor hoorde je eh, Le Métec en dat was van Georges Moustaki. En de Boulevard des Airs, dat werd gezongen door, of dat was dan een groep... en die zong dan over Saint... Clément, Je voulais vous parler les femmes. En dat is dan een nieuwe plaat. Drie chansons dus op een rijtje. De verjaardagen van vandaag. Eerst even de verjaardagen waar we een kruisje achter hebben moeten zetten. Dat is namelijk eh, allereerst Koos Vorink, de politicus, de Nederlandse politicus. Hij is in 1891 geboren en overleed in 1955 op 64-jarige leeftijd. Zijn dochter, Irene Voering, die was eh, minister in het eh, kabinet Den Uyl in de jaren 70. En de zoon van Irene Voering, dat is Koos Zwart, die eh, ook nog medewerker is geweest bij de VARA... en in de jaren 60 en 70 zijn bewuste beursberichten uitsprak... in het programma In de Rode Haan, de voorloper van Spijkers met Koppen. Een andere naam waar we een kruisje achter hebben moeten zetten... dat is namelijk die van Dean Martin.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 You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. just in time and change my lonely life that lucky day. Ze hebben 1917 werd hij geboren. Dean Martin, 25 december 95, overleden op 78 jaar geleefd. Je hoorde hem nog eens een keer, maar just in time. Man die vandaag jarig is, komt binnenkort naar Nederland, 8 juli. Dan zal hij op het podium staan van het Festival. En vandaag is die eh, jarig. Hij is de afgelopen weken veelvuldig geweest eh, op de televisie geweest in eh, Engeland. En dat had te maken met de Voice UK, waar hij jurylid was. En alsof dat nog niet genoeg is, er is ook net een nieuwe cd van hem uitgekomen. Spirit in the Room. Tom Jones... myself. Listening to everybody, everybody saying be like everybody else.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 als die op die zondag optreedt op het Bospop Festival in Weert. Vandaag dus 72 jaar oud. Twee jaar jonger, dat is eh, Anneke Greunlo, jawel. Van Brandend Zand en Paradiso. In 1964 toen deze mee in het Eurovisie Songfestival. minder gemaakt. maar <laughs> dit was toch uit 1964. Een songfestivalietje, de Nederlandse bijdrage aan het Songfestival in 1964. De stem van Anneke Greunlo, je bent mijn leven. En Anneke die wordt vandaag 70 eh, jaar, stukken jonger, want hij wordt eh, pas 63 jaar vandaag. De Vlaamse komiek Urbanus, nog steeds heel populair in eh, Vlaanderen. Alle voorstellingen die hij geeft zijn nagenoeg uitverkocht of eigenlijk compleet uitverkocht. Zo ook de voorstellingen die hij dit weekend geeft. Het zijn er drie in totaal in het cultuurcentrum in Hasselt. Allemaal uitverkocht. Ga nog eens een keer naar hem luisteren, naar de jarige Urbanus. De wereld is om zeep. Ze hebben mijn mond en rug afgezet, tot aan zijn poten. En een vol antibiotica gespoten. Want hij leed aan een nogal vergevorderde kanker. En hij had toch zo'n pijn. De dokter troostte mij, komt er Maar zal nooit geen struizen zijn. De wereld is onzeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal onzeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. Mijn moederdag, hoe mens is in het midden van de nacht vol paniek de straat opgelopen. Er kwam een gastarbeider uit de stof gekropen grootvader dacht, dat komt van die een nieuwe antracit. Want in mijn tijd toen hadden we dat niet. de wereld is omzeep er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal omzeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. Paus heeft kardinaal van Sop tot aartsbisschop gezalfd. Die sukkelaar die staat nu vol eczema. Ganse lijf krioelt van schilfers en van kwabben. Tussen de vaders en de zons moet hij zich zeven keren krabben. De wereld is omzeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal omzeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. En of je me gelooft of niet, maar dit is al te kras. Ik droomde vannacht dat ik negen maanden zwanger was. En inderdaad, stipt ongeveer om negen uur en al. Heeft mijn nachtmerrie mij een vulleke gekalfd. De wereld is onzeker, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal omzeep. en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. De wereld is onzeker, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal omzeep en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. weer nog altijd volle zalen te trekken in Vlaanderen. Vandaag heeft hij even vrij, mag zijn verjaardagsfeestje vieren... maar dit weekend verder staat hij in het uitverkochte Hasseltse eh, Cultuurcentrum. Nog één verjaardag, hij wordt vandaag 54. Prince... absolute hoofdact op het recente Pinkpop Festival. En je hoorde Bruce Springsteen hier met een oudje onder de titel Rendezvous en hoogtepunten van het meest recente Pinkpop Festival. Dat kan je aanstaande zaterdagnacht bekijken. In de nacht van zaterdag op zondag om ongeveer eh, half één. Dan begint het eh, een, uur lang achter elkaar. De hoogtepunten van Pinkpop 2012 op Nederland 3 trouwens. Dit was het dan. De nacht ging het anders hier bij de Vader op Radio 1. Zo dadelijk Lara Rensen, Marcel Oosten met het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Roel Koeners en die van de technicus van vannacht eh, Rolf Scheuder. Tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. En een mooie dag verder.